Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Eerst regering. De onderhandelingen tussen CDU, CSU, FDP en de Groenen hebben tot diep in de nacht geduurd. Maar de partijen hebben nog geen definitieve afspraken gemaakt. Rond vier uur kwam wel het bericht naar buiten dat ze op belangrijke punten een overeenkomst hebben bereikt. De grootste knelpunten zitten bij de onderwerpen klimaat, migratie en financiën. De onderhandelaars willen de coalitiebesprekingen heel graag laten slagen. Er is eigenlijk geen andere coalitie mogelijk. En geen van de deelnemende partijen is gebaat bij nieuwe verkiezingen. Vanmiddag gaan de besprekingen weer verder. De SER, de Sociaal-Economische Raad, maakt zich zorgen over de toekomst van het mbo. In een rapport schrijft de SER onder meer dat robots eenvoudig en routinematig werk kunnen gaan overnemen. Leerlingen moeten daarom flexibeler en breder worden opgeleid... omdat ze anders niet meer mee kunnen komen op de arbeidsmarkt. Het onderzoek wordt vandaag openbaar. Dagblad Trouw publiceert er al over. CR-voorzitter Hamer benadrukt in de krant dat het nu nog wel goed gaat met het mbo... maar in de toekomst kan het lastig worden. Studenten moeten worden gestimuleerd om extra vakken te volgen... die een goede kans bieden op werk, zegt Hamer. In de Amerikaanse staat South Dakota is zo'n 800.000 liter ruwe olie weggelekt bij een breuk in een pijpleiding. De Keystone-leiding loopt van Canada naar raffinaderijen in Illinois en Oklahoma. Het lek is inmiddels gedicht. Volgende week wordt een beslissing genomen over de aanleg van een grotere nieuwe pijpleiding Keystone XL. Tegenstanders van het project wijzen erop dat lekkages altijd kunnen gebeuren. Het weer, steeds meer opklaringen met landinwaarts minima rond het vriespunt. Overdag periode met zon en op de meeste plaatsen droog.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 Damn, I wish I was your love. you black and blue. I give you something sweet each time you come inside my jungle book. it just too good? Don't say you'll then you'll go away. Damn, I wish I was your lover.